Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie vraagt de burgerlijke rechter de pedofiele vereniging Martijn te verbieden. Volgens voorzitter Bolhaar van het college van procureurs-generaal zijn de activiteiten van de vereniging in strijd met de openbare orde. Martijn beeldt kinderen als lustobject af en verheerlijkt seksuele relaties tussen volwassenen en jonge kinderen, zegt hij. Bolhaar denkt dat het makkelijker is Martijn op deze manier te verbieden dan langs strafrechtelijke weg. De Tweede Kamer dringt al langer aan op een verbod van Martijn. CDA en ChristenUnie kondigden vandaag een initiatiefwet aan om dit soort verenigingen te kunnen verbieden. De commissie De Wit is er tot nu toe niet in geslaagd mensen uit het buitenland voor de commissie te laten getuigen. Voorzitter De Wit zei dat hij iedereen heeft opgeroepen die van belang is voor het onderzoek naar de aanpak van de kredietcrisis, ook als de persoon in kwestie in het buitenland woont. Die laatste categorie is niet verplicht om te komen. Volgens De Wit hebben inmiddels enkele getuigen afgezegd, maar hij stelt alles in het werk om alsnog mensen uit het buitenland openbaar te verhoren komende weken worden de hoofdrolspelers verhoord. Onder hen zijn ex-minister Bos van Financiën en oud-premier Balkenende. Het AVO-droom in Lelystad heeft faillissement aangevraagd bij de rechter. Het themapark over de luchtvaart kampt al langere tijd met dalende inkomsten uit evenementen en congressen. De tekorten werden lange tijd aangevuld door Schiphol en de KLM, maar die willen daar niet meer voor opdraaien. Het AVO-droom blijft voorlopig open. Er zijn gesprekken met de partijen die het themapark nieuw leven willen inblazen. De Universiteit van Tilburg heeft aangifte gedaan tegen voormalig hoogleraar Diederik Stapel. Hij wordt beschuldigd van fraude en valsheid in geschriften. De aangifte is medegedaan namens de Rijksuniversiteit Groningen, waar Stapel ook heeft gewerkt. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot 3 graden in het binnenland en 7 aan de kust. Morgen trekt in de loop van de ochtend vanuit het westen regen over het land. Het wordt 9 graden. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan nog files op de A4 in de richting Amsterdam. Bij Dorp staat 4 kilometer en op de andere rijbaan staat 5 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor het kloppend Vaanplein 3. A20 Hoek van Holland in de richting Gouda. Daar staat door een ongeluk tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Gouwen 9 kilometer. Bij Knoop het is de linkerrijst ook afgesloten. A27 Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven. Daar staat 3 kilometer. En verderop in de richting Breda staat tussen Knoopert Everding en Noordloos nog 8 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrij. A44 Amsterdam richting Wassenaar tussen Knoopend Burgerveen en Voorhout 8 kilometer na een ongeluk. Bij Voorhout is de rechterreis ook dicht.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 I don't know what's gotten into me. The rhythm's got me feeling so crazy, babe. Tonight, I'll be your lonely girl. I'm calling all the girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body. I'll be your lonely I know you want me right tonight.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 Elise was dat met Shake. Het is eh, vijf minuten voor acht. Tijd voor zo dadelijk weer een aflevering van Alternative FM. Maar om toch het piratenbloed even wat sneller te laten stromen. Even een plaatje voor deze jongen zelf.